Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de Universiteit van Amsterdam is opnieuw een pro-Palestijnse demonstratie bezig. De demonstranten willen dat de UvA alle banden met Israëlische onderwijsinstellingen verbreekt. En rond deze tijd begint ook een betoging op de campus op het Roeters-eiland in de binnenstad van Amsterdam. De Erasmus Universiteit in Rotterdam liet juist vandaag weten dat ze als eerste Nederlandse universiteit voorlopig geen nieuwe samenwerkingsprojecten gaan doen met Israëlische en Palestijnse universiteiten. En het gaat dan bijvoorbeeld om projecten rond technisch onderzoek. Kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning, dat zou ook gebruikt kunnen worden. Dat wordt ook gebruikt bij bijvoorbeeld eh, grensposten. En de vraag is of je dat in deze situatie, of, dat, of je aan wilt meewerken... of dat dat schuurt met je eigen kernwaarde als universiteit. Projecten die nog lopen gaat de Erasmus de komende tijd opnieuw onder de loep nemen. De zomer van dit jaar heeft wereldwijd verschillende temperatuurrecords gebroken. Dat blijkt uit cijfers van de Europese weerdienst Copernicus. Deze klimaatwetenschapper bij het KNMI vertelt waar de uitschieters lagen. Bijvoorbeeld Zuid-Europa was al duidelijk een stuk warmer. Eh, ook delen van Noord-Amerika waar uh, flinke hittegolven waren, India. Ehm, en de warmte was, dat is wel anders dan vorig jaar. De hitte zit nu vooral ook op het landoppervlak. Terwijl vorig jaar de oceanen daar de belangrijkste rol in speelden. Ja, vorig jaar werden er ook al allerlei weerrecords gebroken. En ga je een rondje schaatsen in ijsstadion Tialf... dan moet je binnenkort naast je schaatsen ook een helm meenemen. Ja, want die wordt verplicht. En de directeur van Tialf vertelt waarom. Wat we eigenlijk zien is eh, toch wel wat een toenamend eh, aantal incidenten met eh, ja, vallen op het ijs. En dat zou je kunnen vergelijken met vallen op een betonvloer. Nou, dat kan schade eh, opleveren. Eh, eh, ja, hersenletsel, maar vaak ook wel met eh, nou, laat zeggen, andere verwondingen. En de helmplicht geldt alleen niet voor topsporters, want die hebben hun eigen regels voor het dragen van een helm via de schaatsbond. Het weer dan nog, vanmiddag en vanavond kans op wat buien, soms ook met onweer. Maar tot die tijd is het op de meeste plekken droog en zijn er opklaringen met vooral veel zon bij 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral ook door de werkzaamheden aan de ringweg A10 bij Amsterdam. Op de A9 is een extra probleem van Alkmaar naar Diemen. Daar staat file tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Holendrecht 13 kilometer met een half uur vertraging. Dat is voor het opruimen van een modderspoor. Twee rijstroken zijn dicht. Drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Aansluitend op de A10 Zuid vertraging tot aan knooppunt Amstel met een half uur oponthoud. Dan de A7 Hoorn richting Den Oever voor Den Oever 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Verder loopt het verkeer vast op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de A4 en Schiphol-Oost 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 307 de dijk Enkhuizen-Lelystad richting Lelystad. Tussen Enkhuizen en Lelystad een half uur vertraging in 12 kilometer file.